12 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Rond deze tijd komen de 15 Nederlanders die uit de Chinese stad Wuhan zijn geëvacueerd met de bus aan in Eindhoven. Ze komen uit Brussel waar ze met een vliegtuig waren geland. In Eindhoven worden de 15 opgevangen door GGD-medewerkers... en overgebracht naar een locatie van Defensie. Ze worden daar onderzocht op ziekteverschijnselen... ook al waren in China geen verschijnselen van een coronabesmetting vastgesteld. Uit voorzorg moeten ze twee weken in quarantaine. Onder bepaalde voorwaarden kan dat in hun eigen huis. Enkele tientallen bewoners van een flat in Rotterdam-Zuid... moeten de nacht elders doorbrengen na een kelderbrand afgelopen avond. Door die brand kwam het trappenhuis vol rook te staan en brak er paniek uit. Acht mensen moesten naar het ziekenhuis. Zeven omdat ze rook hadden ingeademd. En één vrouw die zich vanaf de tweede verdieping naar beneden had laten vallen. Kort daarvoor had zij haar dochter aan haar armen naar beneden laten zakken... waar omstanders haar opvingen. Het meisje bleef ongedeerd. Verwacht wordt dat de meeste bewoners in de loop van de dag weer naar huis kunnen. De film 1917 is de grote winnaar geworden bij de uitreiking van de BAFTA's, de belangrijkste Britse filmprijzen. Het drama over Britse militairen in de Eerste Wereldoorlog werd gekozen als beste film en won ook in zes andere categorieën, waaronder beste regie en beste special effects. De film van regisseur Sam Mendes was vorige maand ook de grote winnaar bij de Golden Globes. De film Parasite, de best bekeken Aziatische film in Nederland ooit... werd gekozen als beste film in een andere taal... en won ook een BAFTA voor het beste scenario. Volgende week volgt de uitreiking van de Oscars. Het weer. Vannacht blijft het vrijwel overal droog en daalt de temperatuur naar een graad of 8. Komende ochtend is er nog kans op een bui. Verder schijnt af en toe de zon en het wordt ongeveer 10 graden.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 Lighters in the air when you're lighting up the rave, and it's feeling like I met you here before. Girl, I feel your presence when they let you through the door. Never had a brother give you everything and more, so I take a little piece and then the rest of it is yours. Me and more. I. You don't when I do I when I put you in your place. I can tell you love it just by looking in your face. It's the way that you wind up your waist. I'm so in awe, girl. You never have to worry about nothing. You know it's yours. You know you're on Your you just own Cause your body's on fire. Show me how to control it. And go ahead, you flip and get higher. Girl, I love how you roll it.